De A2 tussen Breukelen en Maars was vanmiddag in beide richtingen zo'n drie kwartier dicht. Dat was een politieactie. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand was. Alleen dat er een verdachte situatie was en dat er iemand is aangehouden. Volgens de Telegraaf had dat dus te maken met een bedreiging van John van de Heuvel. De journalist wordt al een tijd zwaar beveiligd. De Amerikaanse president Biden heeft net een speech gegeven. Het is een jaar geleden dat de wereld keek naar de bestorming van het kapitool... door woedende Trump-aanhangers. Die vonden en vinden vaak nog steeds dat de verkiezingen gestolen zijn. Biden zei net dit over zijn voorganger. The former president of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle and because his bruised ego matters more to him than our democracy or our Constitution. He can't accept he lost. Hij zei ook nog dat Trump zijn ego belangrijker vindt dan het land. De Eredivisie en andere competities gaan vooralsnog gewoon door, zegt de KNVB. Veel voetbalclubs hebben te maken met positieve coronagevallen in hun selectie. Onder meer Ajax, Feyenoord en NEC moesten daardoor hun trainingskamp afblazen. Maar de KNVB zegt dus, in principe wordt er gespeeld. Nou, de afspraken zijn eigenlijk heel eh, simpel. Iedereen moet 12 eh, veldspelers plus één keeper beschikbaar hebben. En hoe vervelend op dat moment dat dat ook is. Hè? Waar je normaal uitgaat van 20 tot 25 selectiespelers. Maar als je 12 veldspelers en een keeper hebt, zal er gespeeld moeten worden. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen kans op een winterse bui en onweer 5 graden. Maar door de gure stevige wind voelt het een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Ik ben een wachten zat. lead singer fucking rock. Please, watch not you please let me suck your cock. No, by now, the rest of the fellas get jealous. Especially when I drop the beat and do my acapellas. the chicks start yelling.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 My salsa makes all the pretty girls want to dance and take off their underpants. My salsa. Where everybody go? ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een incident rond misdaadjournalist John van der Heuvel... is de A2 bij Breukelen een tijdje dicht geweest. In de verklaring zegt van der Heuvel niet wat er aan de hand was... wel dat het goed met hem gaat. President Biden heeft hard uitgehaald naar zijn voorganger Trump... een jaar na de bestorming van het Capitool. Hij zegt dat Trump leugens heeft gecreëerd... en dat hij hem verantwoordelijk houdt voor de bestorming. Oud-minister Rita Verdonk heeft zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraad in Den Haag. Ze staat op de tweede plek van de lijst Hart voor Den Haag groep De Mos. Verdonk was onder meer minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. En het weer, meer bewolking, vanuit het westen regen, vannacht in het oosten natte sneeuw. Morgen buien en zon en dan wordt het een graad of vijf. fijne dagen. Christmas tree beneath the mistletoe.